Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Het Israëlische kabinet komt vanochtend bij elkaar voor een belangrijke stemming. Ze gaan het hebben over een deal in Gaza. Er zijn onder meer afspraken over het vrijlaten van gijzelaars en gevangenen... en het toelaten van noodhulp in Gaza. Veel mensen zijn opgelucht dat er eindelijk een staart het vuren lijkt te komen. Ook in ons land werd dat gisteravond al gevierd. Onder meer in Rotterdam was het feest, verslaggever Jeroen de Jager. We gaan toeteren! toeteren. Heel hard toeteren! Gaan jullie rijden of zo? Ja, we gaan enorm rijden. Naar Hofplein, denk ik. Dus eh, om te vieren dat, eh, dat eh, het bombarderen stopt. Dat was helaas voorbarig. Vannacht was er nog een Israëlische aanval in Gaza. Daarbij zouden 12 doden zijn gevallen. Als de deal er komt, gaat die komende zondag in. Verzekeraars hebben een eerste optelsom gemaakt van alle schadeclaims die ze hebben binnengekregen na de jaarwisseling. Door vuurwerk is 16 miljoen euro aan schade veroorzaakt. Op plekken met een vuurwerkverbod zijn tot nu toe minder claims gedaan. Dat lijkt dus wel iets uit te maken, zeggen verzekeraars. En in Winschoten in Groningen is vannacht een huis uitgebrand. De brandweer maakt zich zorgen, want de bewoner en zijn hond zijn nog niet gevonden. Brandweermensen zijn wel even binnen geweest, maar... De situatie in de woning liet niet toe dat ze daar bleven... dus hebben ze besloten om naar buiten te gaan voor eigen veiligheid. Eh, is er ook iemand in de woning aangetroffen? Nee, de jongens hebben op dat moment niemand in de woning aangetroffen. Dus het is onduidelijk of er nog iemand in de woning is? Of... Correct, we hebben de bewoner nog niet gelokaliseerd. Buren moesten een deel van de nacht ergens anders doorbrengen. Vanwege de rook werd een NL Alert verstuurd in Winschoten. En geen rustig ommetje voor twee wandelaars op de Veluwe. Ze werden uit het niets aangevallen door een zwijn. Een van de mannen werd in zijn voet gebeten. De ander wist het dier te verjagen na een worsteling... en hield daar een blauw oog aan over. Kenners zeggen dat de twee pech hebben gehad. Normaal zijn zwijnen redelijk schuw. Maar het is paartijd en ze zitten vol chockvol hormonen. Het weer nog. De dag begint mistig of bewolkt.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 Sing. Everybody, bring your body. Ooh, one time to love time. Yeah. to Love Town. Let me see you dance. Get up, get down. Ooh, one time to Love Town. Da da da da da da da da da da.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 omdat je bij een nieuw contract vaak korting krijgt. Een grote opluchting in Gaza en Israël nu er een staakt het vuren aankomt. In Gaza vieren mensen massaal feest op straat. Een van de afspraken is dat Hamas 33 kwetsbare gijzelaars vrijlaat... in ruil voor de vrijlating van Palestijnse gevangenen. In het Rotterdamse stadsdeel IJsselmonde zijn gisteravond de drie slachtoffers herdacht van de schietpartijen rond de jaarwisseling. Voor ieder slachtoffer was er een minuut stilte, drie minuten in totaal. Zo'n 50 buurtbewoners kwamen samen om kaarsjes aan te steken.